Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rechtbank in Rotterdam heeft een Syriëganger veroordeeld tot vier jaar cel. Het is een 22-jarige Delftenaar van Somalische afkomst. Hij was in Syrië geweest en probeerde na terugkomst in Nederland aan geld te komen voor de internationale jihad. Zo bereidde hij een gewapende overval voor in de haven van Scheveningen. Door een undercover operatie van de AIVD liep hij tegen de lamp. In zijn auto vond de politie drie vuurwapens en munitie. De celstraf van vier jaar is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het gezin van het meisje dat vannacht overleed na een val van een flat in Hogeveen was bekend bij hulpverleningsinstanties. De gemeente heeft het incident daarom gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg die een onderzoek is begonnen. Ook de politie onderzoekt de zaak. De moeder van het meisje zit vast en wordt verhoord over de toedracht. Zo is nog niet bekend of het meisje van acht is gevallen, gesprongen of geduwd. Een buurman zei tegen RTV Drenthe dat de moeder en het meisje met z'n tweeën in de flat woonden en geen problemen hadden. Het Openbaar Ministerie heeft niet kunnen ontdekken wie er hebben meegedaan aan antisemitische spreekkoren tijdens de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax. Er kan dus niemand worden vervolgd. Na de wedstrijd op 5 april verscheen er een filmpje op internet waarin te horen was dat er antisemitische teksten werden gezongen. FC Utrecht bood een dag later excuses aan. De club liet weten tijdens de wedstrijd de teksten niet te hebben gehoord, anders was er wel ingegrepen. De geestelijk vader van Playmobil is overleden, de Duitser Horst Brandstetter. Hij gaf begin jaren 70 de opdracht om een nieuw speeltje te ontwerpen waar weinig plastic voor nodig was. Sindsdien heeft het speelgoedmerk ongeveer 2,8 miljard poppetjes gemaakt. Die zijn nu in meer dan 80 landen te koop. Volgens Brandstetter hebben de Playmobil speeltjes het bedrijf van de ondergang gered. Behalve de poppetjes maakt het bedrijf ook plastic bloembakken. Horst Brandstetter overleed na een kort ziekbed. Hij was 81 jaar. Het weer, vrij veel zon en het blijft droog. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Morgen meer bewolking, maar de kans op regen is heel klein. Het wordt dan 14 tot 16 graden.